Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Utrechters worden nu al gek van de knallers. Afgelopen maand werd er in Utrecht meer dan zes keer zo vaak vuurwerkoverlast doorgegeven in vergelijking met vorig jaar. In totaal deden 1300 Utrechters zo'n melding. Deze inwoners kijken bijna niet meer op van al die harde knallers en de vuurpijlen die de lucht ingaan. Je woont eh, bij het Gooiland. En dan heb je die kantoren. En dat vinden ze prachtig om tussen die kantoren. Lekker vuur, hè. Toch wom wom, hè. Lekker seoneren. Meestal in de avond later, dan om een uur of elf, tussen elf en twaalf. Dan hoor je vreselijke knallen. Ja, ze hebben bomslagen, man. Nou, en dan zie je weer echt op. Ook in het Zuid-Hollandse Hendrik Ambacht is het flink raak. Daar steken jongeren avondenlang illegaal vuurwerk af. Inmiddels surveilleren agenten daar extra. Greenpeace wil dat het kabinet meer milieuvriendelijke maatregelen eist van KLM in ruil voor de miljarden staatssteun. Heeft de Milieuclub vandaag gezegd in een rechtszaak tegen de staat. Ze verwezen naar een eerdere zaak. De rechter zei toen dat de overheid meer moet doen om burgers te beschermen tegen klimaatverandering. Over drie weken is de uitspraak in de zaak van Greenpeace. Nog steeds stijgt het aantal coronabesmettingen in de gemeente Urk. De afgelopen week waren er meer dan 100 positieve tests op de 10.000 bewoners. Dat is het hoogste aantal in Nederland. Ja, ik zie het zelf ook binnen de families en gezinnen hier. Alles gaat gewoon door qua bezoeken. Ja, het zou wel eh, strenger mogen. En ik denk ook dat we daar mensen moeten op aanspreken. En ook eh, ja, de gemeente is daar ook wel mee begonnen. De burgemeester van Urk hoopt dat de besmettingscijfers snel gaan dalen. En sport jij nog? Door corona zitten sommige mensen vaker thuis op de bank dan dat ze een balletje trappen op het voetbalveld. We zien eigenlijk dat nou ja, zeg maar 1 op de 10 eh, mensen in Nederland eh, meer is gaan sporten. Maar ja, voor elke sporter die is, eh, meer is gaan sporten zijn er twee tot drie sporters die minder zijn gaan bewegen. Hoger opgeleiden gaan door corona sneller een rondje hardlopen of een eindje wielrennen dan lager opgeleiden. Die blijven nu vaker thuis. Door corona kun je geen teamsport meer doen nu. Krijg je het weer nog? Je hebt in het westen kans op een klein buitje.